Slam. Supertrip. Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Jarno van der Wielen. Your is Slam. Zes minuten over zeven. Hele goede morgen. Welkom bij de vroege uurtjes van de Slam X Marathon. We glijden zo het weekend in en dat is letterlijk genomen. De Beats van Gamen wel sorry dit uur met een track van Zurp. do is done. You look so impressed. You like the way I dress. Your eyes were telling me I'm what you want. Right here, right now. Right here, right now. Can't hold us down. Right here, right now. Right here, right now. Can't hold us down. Since we met, there's a smoke machine all hazy in my My mouth brushing your lips, the way your body's dip, it's spiritual. Dancing in the dark, music playing for us, throwing out the sparks, it's lyrical. name I'll stay waiting. It don't matter if the sun don't shine. She doesn't play. Early in the morning, I can hear. Natuurlijk in de Slam heb de meest gestelde vragen vrijdagochtend. Wat hoorde ik nou net? Een track van Kamerwel Sorry zelf en... Early in the morning. Op Slam. Hoe ga je vandaag? Kijk alsjeblieft uit, want het is natuurlijk grappig als een DJ uitglijdt. Kan die nog een beetje geluidje van maken. Maar als jij dat doet op de snelweg, hebben we een grote probleem. Dus alsjeblieft, pas op. Trek van Dusty Springfield komt eraan. Spooky. gratis. Hoe moet je je aanmelden om een kluisje open te maken? Je naam plus het woord Supertrip via de app van Slim. Wie weet heb ik je volgende week aan de lijn. Maak jij een gloednieuw kluisje open? En ga je naar de echte sneeuw. Waar je kan skiën, waar je kan dalen, gevraagd kan glijden. En niet omdat het veel te glad is op de A2. Goed, geniet nog even van wel, Sorry tot 8. Bior en Burners Dropping It. Bob Sinclair, Capoeira, Mata, omzat daarvoor. Zometeen een nieuwe track van Gamel Sorry zelf. Tegen een Nervo. Christian those goosebumps every time. goosebumps every time. zit prachtig boven de stad in de hijsgraat te werken. Dat is natuurlijk lekker op zo'n vrijdagochtend als deze. Met de klanken van Gamewell Sorry dit uur in de Slam Mix Marathon. Heb je ook zo'n prachtig uitzicht? Stuur vooral een foto via de app van Slam. Als het wel veilig kan natuurlijk. Het is spekglad. Gamewell eindigt de set met Travis Scott en Goosebumps. En zometeen vanaf 9 uur, sorry 8 uur, EDX staat klaar. Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.